Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rozenburg bij Rotterdam is gisteravond een man doodgestoken. Dat gebeurde op het Raadhuisplein, waar eerder op de dag nog een vrijmarkt was. Volgens de politie ging aan de steekpartij een ruzie vooraf. De politie heeft meteen een verdachte gearresteerd. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar dat bleek vergeefs. De Britse acteur Hugh Grant zegt dat de krant The Sun heeft ingebroken in zijn huis... en een zendertje op zijn auto heeft geplaatst om hem te volgen. Grant stond gisteren voor de rechter in een zaak die hij heeft aangespannen... tegen de eigenaar van The Sun, een bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch. De inbraak bij Grant was in 2011. Er werd niets gestolen, maar de volgende dag stond in The Sun wel een uitgebreide beschrijving van zijn interieur. Het mediabedrijf trof eerder al schikkingen voor meer dan duizend gevallen... waarin telefoons van beroemdheden en leden van het Britse Koninklijk Huis zouden zijn afgeluisterd. Motorcoureur Bram van der Woude is in Marokko om het leven gekomen. Hij deed mee aan de Morocco Desert Challenge, een jaarlijkse woestijnrally. De 48-jarige coureur uit Zevenhuizen zou zijn bezweken aan de hitte en uitputting. Hij werd door andere deelnemers gevonden naast zijn motor. Hulpverleners konden niets meer doen. Van der Woude deed voor het eerst mee aan de race in Marokko. Hij bereidde zich daarvoor op de wereldberoemde Dakar Rally. Vanwege zijn overlijden gaat de etappe van vandaag niet door. Het weer. Vannacht op steeds meer plekken regen, minima tussen de 5 en 9 graden. Daarna een bewolkte dag met enkele buien. Later wordt het vanuit het zuiden droog met hier en daar wat zon bij 13 tot 17 graden.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 why it's the study of the chemistry between you and me. Rather biology, Your body is You got that I love what you do when you do what you do. You got me in the groove when you move. I'm in a funky way.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 sarebbe come se questo fiume in piena risalisse a me come china il suo pittore schaduw rent weg. Dit moet ik in mijn eentje dragen. Van alles geprobeerd, ik heb het maar geaccepteerd. De illusie dat je mij zou laten. Vaak gevlucht, ik vond geen rust. Ik loop steeds weg, ben uitgeput. Het lijkt alsof ik val, want ik krijg Ik loop zit weg, ben uitgeput. Het lijkt alsof ik val. Want ik krijg geen adem meer. Is dit de laatste keer?